4 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. President Trump dreigt het leger in te zetten om een einde te maken aan de gewelddadige protesten... na aanleiding van de dood van de zwarte arrestant George Floyd. In een persverklaring voor het Witte Huis zei hij dat tal van staten en steden hebben gefaald om de orde te herstellen. Ondertussen waren de protesten bij het Witte Huis op de achtergrond hoorbaar. Trump zei dat hij alle middelen die op federaal niveau beschikbaar zijn zal inzetten... om de rellen en vernielingen te stoppen. In de Amerikaanse staat Kentucky is een politiechef ontslagen na een dodelijk schietincident. De Nationale Garde en de politie schoten gisteren in de stad Louisville op een groep mensen die ze uiteen wilden drijven. De eigenaar van een nabijgelegen restaurant kwam daarbij om het leven. Wie verantwoordelijk is voor zijn dood is volgens de autoriteiten nog niet duidelijk. De agenten en soldaten droegen geen bodycams of hadden die niet aanstaan. Volgens de politie werd er vanuit de menigte geschoten op de agenten en de veiligheidstroepen, waardoor ze gedwongen werden om terug te schieten. Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer roept mensen op... die gistermiddag in Amsterdam meededen aan het drukke protest... om twee weken thuis te blijven. Op de Dam demonstreerden duizenden mensen tegen racisme en politiegeweld... naar aanleiding van de dood van George Floyd. Schuurmans, die als burgemeester ook voorzitter is... van de veiligheidsregio Kennemerland... zegt zich zorgen te maken over het grote aantal mensen... dat bij die protestactie was. Ze roept iedereen op die klachten krijgt om zich te laten testen. In Suriname zijn de versoepeling van de coronamaatregeling eh, weer teruggedraaid. Dat heeft de president bekendgemaakt in een toespraak. Vanaf vandaag geldt tussen 6 uur s avonds en 6 uur s ochtends weer een uitgaansverbod. Ook mogen er niet meer dan vijf mensen bij elkaar komen en de binnenlandse luchtvaart is stilgelegd.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 one day, one day, one day, one day, one day, this nation, this nation will rise up, rise, rise, rise, live out. Thank you I see no changes. Can't Cannibal to get a little peace. There's war on the streets and the war in the Middle East.